En na een afwasjoloze dag zijn we er weer hoor. Het is vandaag woensdag. 21 oktober van het jaar, dat is alles 2015. En je hoorde Mut als zijnde de L-schijf voor deze week. Even klappen, even klappen, even klappen. Zo, hè, hè, ja, dat kan gebeuren met hobbyradio. Hè, dat je gewoon eens een keer op een avond zegt van ik heb er geen zin in of ik heb er geen tijd voor. Nou, het was eigenlijk min of meer een combinatie van die twee. Ja, we waren gewoon even een beetje te moe en eh, ik, ik, moest rennen, vliegen en het was inmiddels al kwart over vijf, half zes. En ik denk, eh, vooruit maar, we nemen een snipperdag. Ja, <laughs> zo heet dat. Hè. Doen jullie toch ook wel eens? Hoe is het allemaal geweest vandaag of de afgelopen twee dagen met jullie? Want ik heb jullie heus wel gemist. Nou, eh, qua weer is het vandaag natuurlijk weer niet zoveel denderens. Hè? Nee, <laughs> als ik zo naar buiten kijk, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Het wordt alweer tijd om de grasmaaien naar binnen te halen, want het gras groeit al nauwelijks meer. Ja, we zitten puur in de herfst en we gaan heel hard naar de winter toe. Wat gaan we allemaal doen in de show? We hebben weer een verkeer, we hebben de tijdmachine op weg naar het verleden en we hebben natuurlijk muziek van Neil Young. Komt voorbij, Johnny Guitar Watson, ken je dat nog? Met zijn een, een eendagsvlieg was dat, hè? 1977. Supermax, de voortop, Appie West horen we, de Beatles. Pussycat komt voorbij, Los Bravos, Security, Scope. Nooit van gehoord, maar, maar gaan luisteren dan wat dat allemaal is. Elvin Stardust, hè, een beetje de Engelse Elvis Presley. Ja, van later dan natuurlijk. En eh, we gaan gewoon zoals gebruikelijk weer lekker beginnen met een plaatje uit 1965. Hier is Good Old Cliffy en het is allemaal getiteld Angel. Goedenavond, je luistert naar Rafa Show op Radio Els 558. Angel, with those angel eyes. Come and take this earth boy up to paradise. Mmm, angel, may I hold you tight? I never kissed an angel. Let me kiss one tonight. If I said I love you. But I be speaking out of turn? my wish come true. Let me be in heaven here on earth with you. 7 minuten over de klok van 5 uur hier bij de Ava op Radio Els 558. En er staan in Nederland momenteel 65 files. De Ava Show. All hit radio. Radio Els 558. Pretend you're happy when you're blue. It isn't very hard to do. And you will find happiness without an any bad as it may seem. The little things you haven't got could be a lot if you pretend. You'll find a love you can share, one you can call your own. Just close your eyes. sing this melody, you'll be pretending just like me. The world is mine, it can be yours, my friend. So why don't you pretend? Stardust en Pretend uit 1981. En er worden alweer flink berichten geplaatst op de vriendenpagina van de Radio Els 558 door superfan Brenda natuurlijk. En eh, aan Brenda heb ik dan een verzoek om de volgende platen op te zoeken van eh, wat voor groepje dat was en eh, of we ze nog meer hits gehad hebben, want ik heb dat helaas niet gedaan. Het schijnt een Nederlands bandje te zijn. Het komt van het album Nederbeat 6369 van CD nummer 5 uit het top 40 dossier. Het is getiteld Be Mine Again en het komt van de formatie Scope, S-K-O-P-E. Het is allemaal uit 1967. En ik herkende het plaatje wel direct, maar ik kon ook niet zo gauw direct de link verder liggen van eh, wat er allemaal, eh, dat groepje waar het uit bestond en zo. Dus een mooi opdrachtje voor Brenda en laat eh, de luisteraars op Facebook maar even een beetje meezoeken. We gaan hem gewoon starten en dan horen we het allemaal wel. to you. I didn't want to lose you. It was a big mistake to say I didn't need you. I'm crying night and day. I can't believe I hurt you. But darling, you can say I want you to come back now and never go away. One, two, three, four. Sha la la la la, be mine again. Sha. tears are falling from my eyes. Sha la la la la la again, and I'll be yours. So if you really love me, I know you will return. And when I kiss and hold you, I know my heart will yearn. Now please no hesitation, I promise to be true. And we will make love again, just like we used to do. I beg you to believe me, and please don't leave me blue. One, two, three, four. come to me. I cannot afford it. I cannot afford it no longer, my dear. Oh, I want you back, yeah. Oh, baby, I want you right now. Hollandse formatie blijkbaar Scope uit 1967 en Be Mine Again. Studentenwoningbouwvereniging Duo heeft een zaak tegen een huurder die al 30 jaar in zijn studentenkamer woont gewonnen. De man wist ondanks allerlei afspraken zijn verblijf in de studentenkamer te rekken met rechtszaken. De huurder probeerde zijn campuscontract dat studenten verplicht om binnen een half jaar te verhuizen als zij niet meer studeren uit te komen. Eerst zou duo de man die bleef zitten omdat hij meende te veel verdienen voor sociale huur nog 2000 euro verhuisgeld meegeven, maar de rechter maakte daar gehakt van. Ja, het is me wat hè. De deal tussen de Nederlandse Belastingdienst en het Amerikaanse koffiebedrijf Starbucks kan niet door de beugel. Nederland moet minimaal 20 miljoen euro aan illegale staatssteun terugvorderen bij het bedrijf, maar krijgt geen boete. De Nederlandse fiscus moet aan de hand van recente cijfers bepalen hoe hoog het bedrag precies uit gaat maken. Ja, het is maar allemaal wat, hè. Dat was er wat nieuwsfeitjes hier in de Afwasshow op Radio Els 5 <laughs> De Afwasshow. Mercury Tip uit 1973 met Good Grief Christina. Maar dat mogen overduidelijk zijn, hè, de titel. In Nederland staan inmiddels al 80 files, dus het gaat gestaag oplopen. Ja, ja, ja. Zit je in de file, veel sterkte daarmee. En uh, ehm, moeten de vrouw gewoon even bellen dat je wat later komt. Hè? Ook al sta je niet in die file, dat kan natuurlijk ook. Oh, wat een heerlijke muziek hebben we vanavond toch. We gaan naar 1966 toe. Hier is Los Bravos en I Don't Care hier in de Ava Show. believe Je kent Los Bravos natuurlijk van die hele grote superhit Black is Black, maar dit was ook een hele mooi nummer. Ik weet eigenlijk niet eens of dit hem zo'n grote hit geweest is. Het is misschien wat minder bekend bij het grote publiek, maar ik vind het heel erg prachtig allemachtig. I don't care, Los Bravos. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. you'll remember. but when the song's been played, another song that has been made makes you forget what you liked the other day. and when it comes, you can see me stand lekker Els, lekker Els chocolademelk met een extra scheut rum en nog een extra scheut rum, want ik heb het koud. Je hoorde ondertussen uit Limburg vandaan Pussycat met Georgie en het is afkomstig uit 1976. Nou, waar zijn zelfs de papiertjes? We gaan even met de tijdmachine op reis in het verleden op deze dag. Het is vandaag 21 oktober en dat is de 294ste dag van het jaar. En er komen er nog 71 in dit jaar en dan is het 2016. In 2011 het televisieprogramma Voetbal International. Uitgezonden door RTL 7 wint de gouden televisierring. De Voice of Holland en Wie is de Mol grijpen verrassend naast de prijzen. En in 1854 vandaag, Florence Nightingale wordt met een staf van 38 verpleegsters naar de Krimoorlog gestuurd. En vandaag in 1944 is Aken de eerste grote Duitse stad die bezet wordt door de geallieerden. We gaan naar de politiek. In 1945 vandaag is er dan eindelijk stemrecht voor de vrouwen in Frankrijk. Dat duurde daar wel lang. Volgens mij in mei was dat in Nederland ergens in de jaren 20 al het geval, of begin jaren 30. In 1879 vandaag vond de eerste demonstratie van de gloeilamp plaats. En dat gebeurde natuurlijk door Thomas Edison, wie kent hem niet? En de dwergplaneet Eris wordt ontdekt vandaag in 2003. Dan gaan we eens even kijken wie er geboren zijn vandaag. Dat was in 1762. Herman Willem Daendels. Hij was Nederlands gouverneur van Nederlands-Indië en hij overleed in 1818. Alfred Nobel werd vandaag geboren in 1833. Hij is een Zweeds chemicus en industrieel. En je komt die naam vaak tegen met de eh, Albert Nobelprijs, dacht ik hoor. Hij overleed in 1896. En Anne Wil Blankes is vandaag jarig. Zij is natuurlijk een Nederlandse actrice. Zij zag het levenslicht in 1940. En Johan Boskamp is vandaag jarig. Hij is van 1948, hij is natuurlijk een Nederlands voetballer geweest. Hij is scout, voetbaltrainer en voetbalanalist. Ja, volgens mij ziet hij er niet meer zo uit als een voetballer. Als ik in mijn hoofd zeg, is het die hele dikke die altijd aan tafel zit. Herman Den Blijker is vandaag jarig. Hij is een Nederlands tops, uh, topchef en presentator. Hij komt uit 1958 en een jaar later in 1959 werd Martin Bril geboren. Hij is een Nederlands, was een Nederlands columnist, schrijver en dichter. Hij overleed helaas heel vroeg in 2009. En vandaag is jarig Annemiek Schrijver. Zij werd geboren in 1964. Zij is natuurlijk een Nederlandse radio- en televisiepresentatrice en Pepijn Bierenbroodspot, je zal zo maar eten, Nederlands presentator en voice-over. Hij zag het levenslicht in 1965. En uit 1980 komt vandaag Kim Kardashian, Amerikaanse styliste, actrice, model en televisiebekendheid. Ja, ik weet niet precies wat ze doet, <laughs> maar dat staat erbij. Ik ken dat mens niet. We gaan kijken naar wie er overleden zijn vandaag in het verleden. Dat was in het jaar 310 Paus Eusebius. Ja, misschien kon die ook wel voetballen, hè? En in 2006 overleed vandaag Paul Biegel op 81-jarige leeftijd. Hij was, was een Nederlands schrijver van jeugdboeken. En ach, dat is pas een jaar geleden. Toen overleed Seth Geikema. Hij was natuurlijk Nederlands cabaretier, musicalschrijver voornamelijk hoor, de laatste jaren en vertaler. Hij eh, werd 75 jaar en hij overleed vandaag een jaar geleden. We gaan even naar de weerextreme toe. De laagste minimumtemperatuur was maar liefst min 3,1 graden en dat gebeurde in 1908. En we gaan terug naar 1977 voor de hoogste maximumtemperatuur. Het werd toen nog 20,1 graden op 21 oktober. Het langste liet het zonnetje zich zien in 1908 vandaag, maar liefst 9,2 uur. En het langste de paraplu meenemen naar buiten, namelijk 12,8 uur, dat was allemaal in 1986. Eh, dan hebben we het alweer uh, gehad hè, met de muziek. Of eh, met de muziek niet. Nee, die begint juist pas. We hebben het weer gehad met, weet je nog wel, de tijdmachine van was joh. It is wow. wow. In the dishes show. last holiday, I took a De Soulful Dynamics, zo noemde deze jongen zichzelf. En het plaatje stamt uit 1970 en is getiteld Mademoiselle. Ja, leuk om terug te horen. Ook, ook echt zo'n vergeten plaatje hoor. En dat is toch wel leuk om op een woensdagmiddag te draaien. Terwijl het buitengewoon een beetje druilerig is. Er is echt niets aan. Ik denk ook, ik zit hier trouwens al helemaal in, compleet in de verlichting hoor. Want anders zie je het gewoon niet. Het is gewoon al een beetje aan het schemeren. Terwijl het pas. Eh, het is precies half zes nu. We gaan gewoon lekker door hier met de Beatles. Ja, ja, ja, ja. die, Hopladi, da, hopla do. en meeklap plaatje voor op de kleuterschool. Dat vind ik van dit plaatje. De Beatles hoorde je uit 1969 met Opladi, Oplada, Oplado, Oplada. 97 files momenteel in Nederland. Op de A13 bijvoorbeeld tussen Delft en knooppunt Kleinpolderplein 8,4 kilometer. Op de A15 tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht-Oost 11 kilometer. 6,4 kilometer op de A15 tussen de afrit Arkel en hardingsveld Giesendam. Tussen eh, Gorkum en Papendrecht 9,3 kilometer. En op de A16 9,7 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder. Op de A20, hoek van Holland-Gouda, 6,2 kilometer tussen Maasdijk en het Ketelplein en 8,1 kilometer tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht. Nou, dat waren een beetje zo de langste. Nou ja, 6,7 kilometer op de A27 tussen Hank en industrieterrein Averlingen. Het schiet allemaal niet op. Veel eh, plezier. Nou, <laughs> plezier. Ja, met de afwasshow in de auto, maar niet om daar natuurlijk in te staan. Eh, wij gaan daarom maar lekker muziek voor jullie draaien. Hier is Appie West. Ja, ja, ja. Wat een plaatjes heeft die man toch gemaakt, hè? Oh, baby, we, you and me Can change a song into a symphony Like a river flows into the sea tree. Sing a song full of love. See the stars up above in your heart. You will see. You will see. Oh, baby, we, you and me, can change us. Ach, dat was Appie alweer. Ja, het, waren korte, het zijn allemaal korte plaatjes, uh, Els, deze aflevering. Ik kom straks gewoon muziek tekort, want ik heb geen reservemuziek bij de hand. Dat doe ik anders wel, maar dat heb ik gewoon niet bij de hand. Ik heb hier 16 nummers op een sticky staan <laughs> en voor de rest is het gewoon op. Dus als het opeens kwart voor zes is en we zijn door de plaatjes heen, ja, dan is, zijn we door de plaatjes heen. Eh, we gaan hier gewoon lekker door met de muziek. We hebben straks nog even wat nieuws en natuurlijk het weer voor je.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 De Voortops hebben er een mooi plaatje over gemaakt, hier uit 1968. Welkom in de Show bij Radio Els 558. If I were a carpenter and you were a lady, now would you marry me anyway? Would you have my baby? If I take on you still find me. Oh, carrying the parts I made. Solomon. Yes, I, will. I will praise you. color box. Soft shoes shining. I were a carpenter, and you were a lady. Girl, would you marry me anyway? I want you to have my Overigens is dit eigenlijk de muzieklijst van gisteren, dus eh, die heb ik gewoon vandaag gebruikt. Dus ik hou gewoon van deze week één muzieklijst over, dus misschien gaan we dat uurtje nog wel een keer inhalen van het weekend of zo. Zaterdagmiddag eh, sowieso hier weer de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden. Die gaan we gewoon weer gezellig doen en dat is gewoon een feest der herkenning. En zeker omdat we gewoon iedere week één weekje opschuiven. Dus ja, je hoort veel dezelfde platen. Maar dat was vroeger natuurlijk ook zo. En dan is het altijd weer spannend. Hè? Wie komt er nieuw binnen? Wie staat er op één? En ja, ik weet het al, jullie ook. Maar die lijst die gaan we gewoon weer neerzetten op onze Facebookpagina van Radio Els. We hebben, even kijken, oh potverdorie, we gaan toch al aardig richting kwart voor zes, dus we gaan hier snel door met de MUZIEK 24 uur per dag. Radio Els. beste die je kan krijgen. Dat vind ik nogal wat. Eh, je hoorde de Love Machine en dit is pas het eerste gedeelte. Maar meer gaan we ook niet doen. Het komt uit 1978 en het is van Supermax. Ik deed net dat oproepje wie me meer kon vertellen over Scope. Met het plaatje wat we draaien, Be Mine Again uit 1967. Nou, wat heb Brenda een heel verhaal geschreven in een persoonlijk eh, bericht op Facebook naar mijn Facebookpagina. Maar die kan ik op mijn phone niet laden. Dus ik heb even de laptop hier naartoe gesleept. En dan moet ik de microfoon even een beetje schuin gaan houden. Anders kan ik het niet voorlezen. Ik ga er ook niet alles voorlezen, want het is een heel verhaal. Bob Bauer, hij eh, had eerst de groepsnaam The Frogs in de scope. Maar dat vond hij te veel lijken op de Trogs. Dus toen werd het Scope. En een eh, Scope bestond uit Leon Hendricks, Arno Roelofsen, Dick Lamberti, Jan Dorren en Willy Piek. Respectievelijk vocals, gitaar, gitaar, bas en de drums. En eh, wat hebben ze allemaal gedaan? Even een beetje scrollen. Blum, blum, blum. Be Mine Again, ook in 1967 kwam het nummer Let's Live For Today uit van de Amerikaanse Grassroots. Exact hetzelfde nummer, andere tekst. Componisten waren Mughal Shapiro, Julien. De Scope is een beatgroep uit Limburg, in eerste instantie onder de naam Frogs dus. In 1966 kwam een manager Wil Huiderman terug van vakantie uit Italië met een singeltje wat daar een grote hit was. <clears throat> Het heette Pian Con en was afkomstig van de Rooks, een Engelse band in eigen land vrijwel onbekend, maar triomfen vierde in het buitenland. Het liedje werd door de Scope voorzien van een Engelse tekst en uitgebracht als Be Mine Again. Nou, even zo wat informaties. Eh, producer Bob Bauer, ja, ik kan dat eigenlijk moeilijk lezen zo hier van die laptop af, want ik zit er veel te schuin voor. Maar in ieder geval, Brenda, bedankt voor de informatie. Zo, microfoon weer even een beetje terug en eh, dan is het hier weer een klein beetje tijd voor. Morgen is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd lichte regen en motregen. Pas in de loop van de middag wordt het droog en kan het vanuit het westen uit mogelijk opklaren. De maxima komen uit op een graad of 14. De wind draait van zuidwest naar west en is meest, meest matig aan zee vrij krachtig.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 Hoe hij het voor elkaar kreeg is nog een raadsel. Feit is dat, deze, dat een taxichauffeur vanochtend in Den Haag goed de weg kwijt was. De man kwam met zijn peperdure Tesla vast te zitten op een trap. De chauffeur reed per ongeluk de trap de weg af en kon daarna geen kant meer op. Het enige dat erop zat was een sleepwagen, bellen voor een ritje. Onduidelijk is nog of de taxi schade heeft opgelopen. De gemiddelde Nederlander legt, legt jaarlijks ruim 1000 kilometer per fiets af, zo'n 150 kilometer meer dan 15 jaar geleden. De populariteit, de populariteit van de elektrische fiets is daar debet aan. Met de e-bike legt de fietser immers makkelijker grote afstanden af, meldt brandsorganisatie organisatie BOVAG woensdag. De verkoop van e-bikes was in 2014 goed voor een omzet van ruim 414 miljoen euro. En dat is 47% van de totale omzet uit fietsverkoop. In totaal werden vorig jaar 223.000 e-bikes verkocht. Het is gewoon leuk. Of je nou veel geld hebt of weinig, graaien willen de vrouwen allemaal, zegt een koopjesjaagster die woensdag voor de laatste keer de drie dwaze dagen van de Bijenkorf bezoekt. Met het einde van de uitverkoopdagen van het Warenhuis komt een eind aan ruim 30 jaar oude traditie. De drie dwaze dagen die in 1984 voor het eerst werden gehouden, passen niet meer bij de huidige strategie van de Bijenkorf. Zo, nou dat was het nieuws voor vandaag en we hebben denk ik ja, misschien nog twee plaatjes. Ja, twee plaatjes. Maar dan moeten we wel even flink door gaan natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja, ja. Hier is Neil Young en het schitterende Comes the Time. Comes a Time. komt de tijd van beginnen en de tijd om weer eh, op te krassen, zoals dat heet. Ja, ja, ja. Je hoorde de afwasshow het afgelopen uur tussen 5 en 6 voor deze woensdag, de 21 oktober van het jaar des alles 2015. En we hadden weer een prachtige muzieklijst, vond ik zelf hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, we zoeken ze wel uit voor je. Al die golden oldies en die kun je ook 24 uur per dag non-stop horen bij Radio Els 558. Zometeen uh, de laatste voor mij in dit uur. En dat is een mooie opname hoor. Dat was volgens mij een van de eerste hits van Lois Lane uit 1989. Het is dan ook getiteld It's the First Time. En dat was het voor de dames. En ze hadden er een monsterhit mee in dat jaar. Ik zou zeggen, heel erg bedankt voor het luisteren. Na Lois Lane krijgen we weer even de mailtjes en schakelen we over naar de non-stop studio. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.